You know. en je voelt je rot. Je wilt jezelf veranderen, maar je weet dat dat niks wordt. En je piekelt en je piekelt en je piekelt en je komt, dan slaap je kort. En de nacht is nog zo lang. Oh mooi. Hey. weer een nieuwe oorlog. Dat zat in de krant. Het zijn maar een paar woorden, maar wat is het toch? Jezus Christus nou aan de hand. En eh, je piekert en je piekert en je piekert en je komt aan slaap tekort. of was hij Hey, hey, hey, hé, Henny niet te versnade hapklaar brokje. Geneten kallen! Thank als ik zeg, er komt geen revolutie, de chaos zat al vast. Veranderen is een illusie, en je blijft onaangepast. En de naam, je piekert en je piekert, zodat goed als later komt.